Jelle Seubring met het NOS Journaal. President Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïense president Zelensky. Hij zegt dat Zelensky met zijn opzwepende retoriek de kans op een wapenstilstand frustreert. En daarmee legt Trump extra druk op gesprekken in Londen... waar Europese en Amerikaanse delegaties bespreken hoe de oorlog in Oekraïne kan worden beëindigd. Zelensky heeft herhaald dat hij de Krim, die in 2014 door Rusland werd geannexeerd, niet wil afstaan... Trump zei daarover, als zij de Krim wil hebben... waarom hebben ze er dan elf jaar geleden niet voor gevochten? Vanuit de culinaire wereld wordt geschokt gereageerd... op het plotselinge overlijden van sterrenchef Johnny Boer. Voor veel koks met wie hij werkte was hij een grote inspiratiebron. Verschillende brancheverenigingen roemen zijn liefde voor natuur, creativiteit en bevlogenheid. Boer was onder meer eigenaar van het drie-sterren restaurant De Libreien in Zwolle. De topkok overleed aan de gevolgen van een longembolie. Johnny Boer was 60 jaar. In Rome staan al de hele dag tienduizenden mensen in de rij... om afscheid te nemen van de overleden paus Franciscus. Volgens Italiaanse media liep de wachttijd aan het einde van de middag op tot 4 uur... en de rij groeit nog steeds. Vrijwilligers delen vanwege de warmte flesjes water uit in de rij... Het lichaam van de paus werd vanochtend naar de Sint-Pietersbasiliek verplaatst. Daar kunnen mensen langs de kist lopen. De basiliek is tot middernacht open, maar het Vaticaan overweegt om de sluitingstijd op te rekken vanwege die grote drukte. En meer dan 20.000 mensen hebben zich in Deventer de huldiging van bekerwinnaar Go Ahead Eagles bijgewoond. Met veel vuurwerk en rood-gele vlaggen werden de spelers van de club toegejuicht. Gehuld in groene badjassen werden de spelers in een open bus door de stad gereden. Kurt Eagles wonnen maandag voor het eerst in de geschiedenis de KNVB-beker.